Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna heel Nederland kleurt donkerrood op de Europese coronakaart. Het heeft te maken met het hoge aantal besmettingen hier. In totaal zijn nu zeven provincies donkerrood, waaronder de hele Randstad, Brabant, Groningen, Overijssel en Gelderland. Heeft misschien gevolgen voor jouw vakantie. Andere landen kunnen strenge eisen stellen aan vakantiegangers uit donkerrode gebieden, zoals een quarantaineplicht of een verplichte gezondheidsverklaring. TikTok krijgt in Nederland een boete van 750.000 euro. Volgens de toezichthouder op persoonsgegevens schendt de populaire app de privacy van jonge kinderen. TikTok heeft een privacyverklaring in het Engels, maar jonge kinderen begrijpen dat niet en dat is verboden, zegt de Nederlandse toezichthouder. TikTok is het niet eens met de boete. Gedupeerde boeren in Limburg krijgen hulp van 50 scoutingleden die op zomerkamp zijn. Een wandeltocht door het hoge water zat er niet in, dus helpen ze nu mee met het schoonmaken van de boomgaarden. Is deze fruitteler blij mee. Het is ontzettend belangrijk dat al die troep zo snel mogelijk weer verwijderd. Je bent hier gewoon wel vrucht aan het ontwikkelen, appels. Ja, en als dan zo'n grote groep scouting, jonge kinderen allemaal, echt de mouwen opstroken en komen helpen. Ja, dat doet gewoon goed. Dat is super. Lege schappen in sommige Britse supermarkten. Ze hebben daar een tekort aan personeel en dat komt door de corona-app die ze daar gebruiken. Er zijn steeds meer besmettingen en dus ook steeds meer meldingen van mensen die in de buurt zijn geweest van iemand die besmet is. Correspondent Fleur Launsbach legt het uit. Als die app je melding geeft, dan moet je namelijk tien dagen in isolatie. Kan je dus niet naar je werk. Fabrieken hebben daar last van, maar ook bijvoorbeeld de vuilnisophaaldienst. Die kwam eerder in het nieuws. Eh, en nu zijn het dus de supermarkten die waarschuwen dat ze hun schappen niet meer gevuld krijgen. Britse kranten hebben het inmiddels over een pingdemic vanwege het geluidje dat de corona-app maakt. Veel Britten vragen zich af of de app niet veel te snel meldingen geeft of dat de regels misschien moeten veranderen. Wat ook echt een groot probleem is, is dat eh, mensen de app gewoon verwijderen omdat ze geen zin meer hebben in dat pingetje. Johnson wil de app en de isolatieregels tenminste tot 16 augustus hetzelfde houden. Het weer nog, af en toe een wolkje, maar vooral droog vanmiddag. 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Morgen is dat zo goed als hetzelfde.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 My cheeks in that color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. the boys and girls onto the beaches. Come on, come on, I'll tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus.